De huidige president van Frankrijk, Emmanuel Macron... en de rechtsradicale Marine Le Pen nemen het vanavond tegen elkaar op. Het debat is belangrijk, het is namelijk het enigste. En aankomende zondag gaan de Fransen al stemmen. Voor nu staat Macron nog bovenaan de peilingen, maar het is nek aan nek. Le Pen gebruikt dit debat om de achterstand in te halen. In hoger beroep moet een Volendammer van 27 zes jaar de gevangenis in... voor het in coma trappen van een sekswerker. Deed hij op de Wallen in 2020. De vrouw ligt nog in coma en heeft geen uitzicht op herstel. Zij heeft ook een dochtertje van vier. De straf is hoger dan de vier jaar die de rechtbank eerder oplegde. Op een veiling in Hilversum worden volgende week vijf kindertekeningen van prinses Beatrix geveld. Die maakte ze toen ze acht was, net na de Tweede Wereldoorlog. Het zijn herfstblaadjes, vogels, paddenstoelen en een tekening van een koningin met een spiegeltje in haar hand. Wordt verwacht dat ze meer dan 3000 euro opbrengen. En vanmiddag zijn in Amsterdam ruim 8000 wormen losgelaten op het grasveld van het Museumplein. Daardoor moet de kwaliteit van het grasveld beter worden. Het Museumplein is net eh, vernieuwd. Eh, en eh, we gaan nu proberen weer de bodembiodiversiteit op orde te brengen. En wormen staan aan het begin van die keten die leidt tot een gezonde bodembiodiversiteit. De brandweer besproeide de grasmat de hele dag, zodat de wormen makkelijker de grond ingingen. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt ook af tot 4 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan tussen de 12 en 18 graden.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 Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me saying you're the only one, making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run, another guitar to play. Mixed up inside, and it's been raining all day since you went. Manhattan Island Serenade saw you, I already knew there was something inside of you, something I thought that I would via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. You're my peace of mind In this crazy world You're everything I've tried to find Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful. turn and the seasons will change and all the lessons we will learn will be beautiful and strange meisje zo. En kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij naakt nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn zender van Zandvoort en omstreken.